Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Tussen 2005 en 2009 onderzocht. Dat kondigde de commissaris van de Koningin Remkes de afgelopen avond aan... in een vergadering van Provinciale Staten. Aanleiding voor het onderzoek zijn de onregelmatigheden... in de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Kocheland. De VVD'er Hoijmaiers tekende daarvoor een geheime overeenkomst... met de projectontwikkelaar. De ex-gedeputeerde is al een jaar lang verdachte... in een fraudeonderzoek van de Rijksrecherche... Eerder onderzoek van de provincie leverde niets op. Een groot deel van Cyprus zit zonder stroom. Door de explosie gisteren op een marinebasis is de grootste elektriciteitscentrale van het land uitgeschakeld. Een Cypriotische minister noemt de schade aan de centrale een ramp van bijbelse proporties. De enorme explosie heeft geleid tot verder kritiek op de autoriteiten. Bij de ontploffing kwamen twaalf mensen om het leven, onder wie de bevelhebber van de marine. Zijn zoon zegt nu dat hoge functionarissen waarschuwingen van zijn vader herhaaldelijk in de wind hebben geslagen. Ook omwonenden hebben kritiek. Ze zeggen dat ze nooit zijn geïnformeerd dat er zoveel munitie lag opgeslagen. Op de marinebasis lagen 90 containers met munitie. De Russische wielrenner Alexander Kolopnev is in de Tour de France positief getest op doping, zo meldt de internationale wielerunie UCI. De renner voor Katusha is door zijn ploeg onmiddellijk ontslagen. Hij is betrapt op het gebruik van een vochtafdrijvend middel dat dopinggebruik kan maskeren. Kolopnev is de eerste renner in de Tour van dit jaar die op doping is betrapt. Dan het weer vrij helder met minima van 11 graden in het noordoosten tot 15 in Zeeland. Overdag eerst zonnig, later steeds meer bewolking.